Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De top van de douane heeft een onderzoek naar corruptie... door douanemedewerkers in de Rotterdamse haven tegengehouden. Dat meldt RTL Nieuws. In opdracht van het ministerie van Justitie... zou er een drie jaar durend wetenschappelijk onderzoek worden gehouden. Toen bleek dat er veel meer schendingen bij de douane waren dan gedacht... wilde de douaneleiding niet meer meewerken. De onderzoekers zijn vanwege de weerstand in mei gestopt met hun onderzoek. De douane zegt zich niet te herkennen in de tegenwerking. Volgens de dienst was er discussie over de gekozen onderzoeksmethode. In Istanbul is de moord op de journalist Jamal Khashoggi herdacht. Er is een herdenkingsplaquette onthuld op de stoep van het Saoedische consulaat... waar Khashoggi een jaar geleden is verdwenen. De journalist werd om het leven gebracht en in stukken gezaagd. De Saoedische kroonprins zei afgelopen weekend dat hij volledig verantwoordelijk is voor de moord... maar dat hij daar geen opdracht voor heeft gegeven. Op een congres van zijn conservatieve partij in Manchester... heeft de Britse premier Johnson nog eens gezegd... dat zijn land moet vasthouden aan 31 oktober als brexit-datum. Zo niet, dan loopt volgens hem de democratie een enorme deuk op. Johnson zei dat het Verenigd Koninkrijk compromissen heeft gesloten... en dat de Europese Unie nu aan zet is. Vanmiddag overlegt hij met commissievoorzitter Juncker. Een woordvoerder van de commissie herhaalde dat aan de bekende voorwaarden moeten worden voldaan... zoals een oplossing om een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland te voorkomen. Ruim 30 jonge klimaatactivisten uit heel Europa... vertrekken vandaag met een zeilboot naar de klimaattop in Chili. De reis vanuit Amsterdam duurt zeven weken. Tijdens de tocht willen ze nadenken over oplossingen voor het klimaatprobleem. Het laatste stuk, van Rio de Janeiro naar de Chileense hoofdstad Santiago... doen ze met de bus, omdat ze anders niet op tijd komen. En dan het weer. Vandaag steeds meer buien. Met ook kans op onweer en windstoten. Het is 13 of 14 graden. Er staat vrij veel wind. Ook morgen buien en wat zon.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 Qué te Ven date la vuelta por mi otra vez. Woo. De maan staat hoog aan de hemel. Ze zegt je moet er weer eens uit. Ze heeft gelijk weer naar buiten, dus ik ga gelijk. Pata, chaka, iets te weinig money in mijn zakken.